schrijft Mansveld. Minister Kamp neemt pas in december een besluit over toekomstige gaswinning in Groningen. Het zogenoemde winningsbesluit is uitgesteld omdat Kamp wil wachten op onderzoeken naar de aardbeving bij Ten Boer. Daar werd eind vorige maand een beving gemeten met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Die analyses kunnen volgens de minister mogelijk invloed hebben op het winningsbesluit. Radiopresentator Edwin Evers heeft de Marconi Oeuvre Award 2014 gewonnen. Evers maakt op Radio 538 het populaire ochtendprogramma Evers staat op. De jury noemt Evers een genre op zich en van onschatbare waarde voor het radiolandschap. De Marconi Oeuvre Award bestaat sinds 1997. Eerdere winnaars zijn Felix Meurders, Lex Harding en Frits Pits. PSV heeft de achtste finale van de strijd om de KNVB-beker bereikt. De ploeg uit Eindhoven was veel te sterk voor Almere City FC.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 You know Oh shit! Oh shit! Oh shit! Are you ready oh, for this? Oh shit! Oh! It's me, Fergie. Up here. Hold Fergie what's up, baby? Come on. When I come to the club, step aside. Oh shit! Pop the seats, don't be heavy in the line.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 Ook is de werkloosheid dusdanig gedaald dat de bank de extra steun niet meer nodig vindt. Het besluit is geen verrassing. Eerder werd het stimuleringsprogramma al op een lager pitje gezet... omdat de economie in de VS weer begon te draaien. Er komen geen langere perrons om bij een aangepaste dienstregeling in de winter langere treinen te laten rijden. Staatssecretaris Mansveld schrijft aan de Tweede Kamer dat verlenging te duur is. Volgens haar zou het tientallen miljoenen euro's gaan kosten. NS en spoorbeheerder ProRail hebben onderzoek gedaan naar verlenging van perrons op zeven trajecten. Daaruit blijkt dat aan alle trajecten één of meer stations liggen waarvan de perrons niet eenvoudig langer gemaakt kunnen worden. En daarmee wordt het plan te duur, schrijft Mansveld. Minister Kamp neemt pas in december een besluit over toekomstige gaswinning in Groningen. Het zogenoemde winning